Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Een Nederlandse diplomaat in Turkije, die volgens Ankara een spion is, heeft dat land verlaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is hij uit Turkije vertrokken voor zijn eigen veiligheid. De man werkte op het consulaat in Istanbul. De Nederlander zou onderzoek doen naar banden tussen de Turkse regering en IS. Zijn informanten zou hij daarvoor fors hebben betaald. En verder zou hij azen op informatie over de Turkse operatie in het Syrische Afrin. De Turkse inlichtingendienst zou de man al een tijdje hebben gevolgd. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat vluchtelingen die hun land door oorlog of vervolging zijn ontvlucht in Nederland moeten worden opgevangen. Minder draagvlak is er voor economische migranten, vooral wanneer deze komen uit landen van buiten de EU, blijkt uit onderzoek door het CBS. Bijna de helft van de mensen vindt niet dat vluchtelingen een bedreiging vormen voor de veiligheid, maar een vijfde van de ondervraagden vindt dat juist wel. Wel is er behoorlijke verdeeldheid over de vraag of vluchtelingen een verrijking vormen van de Nederlandse cultuur. Een derde vindt dat het geval, maar ongeveer evenveel mensen vinden dat juist niet. Verder staan mannen en laagopgeleiden doorgaans negatiever tegenover vluchtelingen dan vrouwen en hoogopgeleiden. Bij werk aan een riolering is in Made in Brabant de gevel van een huis volledig ingestort. De bewoner was buiten met de afvoer bezig toen de zijgevel bezweek. Met hulp van een bouwbedrijf is het huis gestut. Op het moment van het instorten was er niemand in het huis in Maden aanwezig. Het Nederlands elftal heeft voor een verrassing gezorgd... door in een oefenwedstrijd Portugal te verslaan met 3-0. Doelpunten werden in Genève voor rust al gescoord... door Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk. Het weer, vannacht plaatselijk mist. Het wordt min 1 tot plus 4 graden. Overdag bewolkt en in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen...